dus en de man kwam zat naar huis. Wat vond hij op zijn kamerke? Een vreemde hoed in huis. Wie zijn hoed is dat? Wie zijn hoed is dat? Wie zijn hoed zal dat nou zijn? Och lieve man, daar is geen hoed, maar een wat van mij. Ik de wereld En de man kwam thuis, en de man kwam thuis, en de man kwam zat naar huis. Wat vond hij op zijn kamerke? Een vreemde jas in huis. Wie zijn jas is dat? Wie zijn jas is dat? Wie zijn jas zal dat nou zijn? Ach, lieve man, daar is geen jas, maar een schoteldoek van mijn. Ik heb de wereld rondgesworven. zijn broek is dat? Wie zijn broek is dat? Wie zijn broek zal dat nou zijn? Ach, lieve man, daar is geen broek, maar de kolenzak van mij. Ik heb de wereld Wat vond hij op zijn kamerke? Een vreemde schoen in huis. Wie zijn schoen is dat? Wie zijn schoen is dat? Wie zijn schoen zal dat nou zijn? ze vent is dat? ze vent zal dat nou zijn? Ach man, dat is geen vent, maar een kindje dat je moeder kocht voor mij.